Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Spanje heeft de stroomstoring van gisteren aan zeker vijf mensen het leven gekost. Drie leden uit hetzelfde gezin kwamen om door een koolmonoxidevergiftiging... nadat ze in huis een aggregaat hadden gebruikt. In Madrid overleed een vrouw bij een brand. Die werd mogelijk veroorzaakt door een kaars die ze had aangestoken. En in Valencia overleed een 46-jarige vrouw... die afhankelijk was van een zuurstofapparaat. De stroomstoring trof gisteren miljoenen mensen in Spanje en Portugal. Het luchtverkeer raakte onregeld. Treinen en metro's kwamen tot stilstand en winkels en kantoren sloten de deuren. De oorzaak is nog steeds niet precies duidelijk. Wel wordt een cyberaanval uitgesloten. De vrouw die op Koningsdag in Amsterdam seks had tussen de geparkeerde auto's... heeft aangifte gedaan van verkrachting. Videobeelden gingen massaal rond op sociale media. De politie heeft een verdachte aangehouden, een man... en doet een oproep om de beelden te verwijderen. Joachim Medin, de Zweedse journalist die ruim een maand geleden werd opgepakt in Turkije, staat morgen voor de rechter. Er hangt hem een celstraf van 12 jaar boven het hoofd. Hij wordt verdacht van belediging van president Erdogan en lidmaatschap van een terreurorganisatie. Medin werd eind maart opgepakt toen hij aankwam in Istanbul om verslag te doen van de demonstraties tegen de regering Erdogan. Die protesten braken uit na de arrestatie van burgemeester Imamoglu van Istanbul, de oppositieleider en belangrijkste politieke rivaal van Erdogan. De Nederlandse wielrenner Tibor Del Grosso behoudt in de ronde van Turkije de leiderstrui. De derde etappe is hij derde geworden. De Rus Lev Gonov won de rit en de Belg Lander Looks kwam als tweede over de streep. De 21-jarige Del Grosso boekte gisteren zijn eerste profzege op de weg in de wielerkoers. En dan het weer. Vanavond koelt het snel af. Vannacht blijft het op veel plaatsen helder met hier en daar wat mist. Morgen opnieuw veel zon. Op de Wadden wordt het 20 graden. In het middenland rond de 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Eén file nog in onze regio. Die staat op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Kapotte auto op knooppunt Nieuwmeer. Twee rijstroken zijn daar dicht.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 En de verjaardag van de werkelijke verjaardag van onze koning, koning Willem-Alexander. Mijn naam is Jaap Funnekotter en ik ben vandaag de samensteller en presentator van dit programma. Welkom aan alle luisteraars hier in de regio Zandvoort... maar ook voor mijn luisteraars in Den Haag, Leiden, Leidsendam en in het Groene Hart. Also a special welcome for our English-speaking listeners. Vandaag zet ik Louis van Dijk in de spotlight. Het is alweer vijf jaar geleden dat Louis op eerste paasdag 2020 overleed. Een goede reden om hem te gedenken en weer eens te horen wat voor een begaafd jazzmuzikus hij was hij was. Daarnaast heb ik, nu het volop lente is, nummers uitgekozen die het woord spring in de titel hebben. We horen onder andere Stan Getz met Astro Gilberto, Lex Jasper, Jerry Mulligan, Rita Reis, Monty Alexander, Sarah Vaughan, Django Reinhardt, Max Roach, Oscar Peterson en nog veel, veel meer. Dus relax, schenk nog een kopje koffie in en geniet de komende twee uur weer van een swingende ochtend met heerlijke jazz. Ik begon de uitzending toepasselijk met het Wilhelmus, als goed voor onze koning. Het werd deze keer vertolkt door Cor Bakker en Louis van Dijk op hun cd uit 2002 The Windmills of Your Mind. En naast Louis en Cor hoorden we Frits Landersbergen op vibrafoon Edwin Corzilius op bas en Jeroen de Rijk op percussie. Ik ga voor u draaien het eerste lentenummer Spring is Here. aan sommigen van u zullen deze klanken herkend hebben. Het was Miles Davis met Gail Evans. En het kwam van de LP Concerto de Aranjuez. Opgenomen live in Carnegie Hall 19 eh, mei 1961. Spring is here. Eh, ik vertelde al in mijn inleiding dat we uitgebreid aandacht gaan besteden aan Louis van Dijk. En hier is die solo met eh, het nummer door hemzelf gecomponeerd... en na de hand tot eh, tune eh, gepromoveerd voor de Alzheimer Stichting. Uit 2018 speelt Louis van Dijk Hoop. En dat waren de klanken van Louis van Dijk met het door hemzelf gecomponeerde nummer Hoop. De eerste vocalist van vandaag is Ella Fitzgerald. Eh, het is een opname van een beroemd liveconcert... Jazz at the Santa Monica Civic uit 1972. Eh, en Ella wordt begeleid door Tommy Flanagan, piano... die haar vele jaren terzijde stond... Frank de la Rosa op bas en Ed Tickpen, die ook vaak bij Oscar Peterson te vinden was, op drums. Het nummer is getiteld Spring Can Really Hang You Up The Most, Ella Fitzgerald. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you, Porter. I was a sentimental thing, gave my heart away each spring. Now a spring romance hasn't got a chance. Gave my first dance to winter. All I've got to show's a splinter for my. got me feeling like a horse that never left the post. I lie in my room, staring up at the ceiling. Spring can really hang you up the most morning's kiss wakes trees and flowers, and to them I'd like to drink a toast. I stroll through the park just to kill lonely hours. Spring can really hang you up the most all winter long. Those birds twitter twit. I've heard the song. This is love. This is it. I know the score. Yes, I've heard it before, and I've decided that spring it is. Doctors now prescribed a tonic. Sulfur and molasses was the dose. Didn't help a bit. My condition must be chronic. Spring can really winter was a gracious host. But when you start praying for spring to hide the clothes, dat was eh, Ella Fitzgerald at de Santa Monica Civic in 1972. Eh, we gaan weer wat van uh, Louis draaien, van Louis van Dijk. Dit keer samen met het Pim Jacobs Louis van Dijk Quintet. En naast Pim en Louis horen we hier Wim Overgouw op gitaar... Ruud Jacobs op bas en Peter Ipma op drums. Het is een opname op Polydor uit 1986. En de opname-engineer was eh, Dick Bakker, ook bekend als eh, dirigent. Eh, hun cd heette Fingers Unlimited. En ik ga voor u draaien de Milt Jackson compositie Bags Groove. Ja, en dat was Louis van Dijk. Dat waren Louis van Dijk en Pim Jacobs. En als u dacht dat het eh, een vibrafoon nog ergens te horen was... nee hoor, dat was een Fender piano... waar je allerlei uh, geluidstrucjes mee uit kan halen... waardoor sommige zaak dingen klonken als een uh, vibrafoon. Goed, we gaan weer naar wat vocaals toe. En wel Lady Day, oftewel Billy Holiday. Eh, ik heb een hele serie eh, van haar eh, heruitgebracht op cd... getiteld Lady Sings the Blues, The Billie Holiday Story. En dit komt van de vierde cd van die doos... waar we Billie natuurlijk horen zingen... Charlie Chavers op trompet... Paul Kinchinet op tenor... Dan Tony Scott op klarinet, Winton Kelly piano, Kenny Burrell gitaar en Lenny McBrown op drums. Het is een opname uit juni 1956. Luistert u naar Some Other Spring van Billie Holiday. Some other spring to love. Now I still cling to faded blossoms, fresh when worn, left crushed and torn, like the love affair I mourn. Some other spring twilight falls, will the night bring another to me? Not your kind, but let me find it's not true that love is blind. Sunshine but deep in my heart, it's cold as ice. Love once you found me, but can that story unfold twice? Some other spring. stay. Billy Holiday, Some Other Spring. <clears throat> We gaan weer naar Louis van Dijk luisteren. En dit keer van zijn cd Moonlight in Vermont. Uitgebracht in 2003. Eh, Louis van Dijk uiteraard op piano. Edwin Corsilius op bas. Frits Landersbergen op drums. En Jeroen de Rijk percussie. We gaan draaien het nummer 2 degrees east, 3 degrees west. dat was de cymbaalklank van Frits Landersbergen. Eh, u luisterde naar Louis van Dijk natuurlijk. We gaan weer wat vocaals doen. En wel ditmaal met Sarah Vaughan. Het is eh, een opname uit 1950 in New York City in de Apollo Theater. En eh, het nummer is getiteld It Might As Well Be Spring. as a willow in a windstorm. I'm as jumpy as a puppet on a string. I'd say that I had spring fever did like a nightingale without a song to sing. Oh, why should I have spring fever when it is? Focus or rose. Ja, En dat was eh, Sarah Vaughan. Onder andere begeleid door Miles Davis op trompet. Uh, Tony Scott op klarinet. Eh, Benny Green op trombone. En de ritmesectie werd gedaan door Jim, Jimmy Jones op piano. Freddie Green gitaar. Bill Taylor Jr. op bas. En J.C. Hurd op drums. Een opname uit 1950, zoals ik zei. Eh, we gaan weer even een hele andere kant op. Met een nummer van Django Reinhardt. Django Reinhardt, geboren in België en overleden in 1953 in Fontainebleau... heeft de jazz scene in Europa behoorlijk gedomineerd... in de jaren vlak voor en vlak na de oorlog. We gaan hier luisteren naar een opname. Ik heb daar van hem een box van 10 cd's heruitgebracht. En eh, daar heb ik gekozen uit eh, Masters Parisienne, volume 1. Een van die tien cd's. Waar we Django Reinhardt op gitaar horen. Naast Stefan Grappelli eh, op viool. Roger Chaput en Joseph Reinhardt op ritmegitaar. En Louis Vola op bas. Luistert u naar Swingtime in Springtime. Ja, en dat was Django Reinhardt met Swingtime in Springtime. Eh, weer tijd voor een piano solist. En dit keer niet Louis, maar Lex Jasper. Lex Jasper die eh, jaren geleden een ernstig auto-ongeluk kreeg... waardoor hij jarenlang niet heeft kunnen spelen. Maar in 2017 eh, bracht hij een cd uit. En dat was zeg maar zijn comeback... En eh, het was een solo pianoplaat. Getiteld Make Someone Happy. Een opname, zoals ik zei, uit 2017. 5 en 6 december bij Albert Haan Piano's in Groningen. In de buurt van waar hij woont. En omdat we lentenummers draaien, heb ik van die cd het nummer uitgezocht. You Must Believe in Spring, Lex Jasper. Ja, en daar waren de klanken van Lex Jasper. Eh, ik ga wat draaien van eh, Rita Reis. En als ik het woord haar naam uitspreek, Rita Reis... denk ik meteen aan het laatste concert van Jazz in Zandvoort... 11 mei, zondag 11 mei aanstaande. Eh, en die sessie wordt verzorgd door de Jurjen Donkersgroep. En zij spelen een tribute to Rita Reis. En de groep bestaat uit eh, Jurjen Donkers, zang... Robert Koeman, piano... Vincent Koning, gitaar... Eh, Cas Jiskoot, bas... en Erik Ineke, drums. Het is het laatste concert dit seizoen. We gaan in oktober, als, als, de kocht op tijd open gaat, eh, weer door. September worden we dus, slaan we even over bij Jazz in Zandvoort. Maar voor het slotconcert voor dit seizoen, seizoen 24-25, zijn nog plaatsen over. Dus uh, kijkt u naar de website jazzinzandvoort.nl en u vindt alle details daar. Dan uh, gaan we dus luisteren naar Rita. Uh, Songs of a Lifetime. de, de doos waar ook tig cd's in zitten... met een overzicht van haar hele carrière. Ik heb een eh, mooie opname eh, daaruit gepikt. Namelijk opgenomen in New York City op 25 juni 1956. Waar Rita begeleid wordt door Donald Byrd op trompet... Ira Sullivan op tenor, Kenny Drew piano... Wilbur Ware op bas en niemand minder dan Art Blakey op drums. Spring will be a little late this year... En dus even kijken waar die staat. Ja. En daar komt hij. met een All-American begeleidingsgroep. <clears throat> ja, en dan zijn we weer aan het laatste nummer voor de nieuwsberichten toe. Zo, even een slokje water. Eh, en dat is eh, Jerry Mulligan. Hij wordt begeleid hier op, uh, hij op, bariton natuurlijk... door Zoet Sims op tenor, Bob Brookmeyer trombone.